Lot met het NOS Journaal. Een derde van de patiënten die van medicijn wisselen voelt zich daarna zieker, zeggen patiëntenorganisaties. Ze roepen de overheid, apothekers en de zorgverzekeraars op om een einde te maken aan wat ze noemen het onnodig wisselen van medicijnen. Jaarlijks krijgen bijna een miljoen mensen met een chronische aandoening een ander vast medicijn voorgeschreven, vaak vanwege een goedkoper alternatief of een tekort aan het oude middel. Een binnenvaartschip is in het Groningse Zuidhoorn tegen een brug aangevaren. Door de klap is de stuurhut van het schip geslagen. Niemand raakte gewond. Het scheepvaartverkeer op het Van kanaal is gestremd. Het verkeer kan wel gewoon over de brug rijden. In oktober kwam ook al een vrachtschip vast te zitten onder deze brug. En ook op andere plekken op de vaarroute tussen Lemmer en Delfzijl ging het mis de afgelopen jaren. Volgens Rijkswaterstaat is het daar lastig varen omdat er 32 kleine bruggen zijn met allemaal een andere hoogte. Schooldirecteuren in het basis- en voortgezet onderwijs moeten minder manager zijn en meer leiding geven. Dat adviseert de Onderwijsraad aan minister Slop. Volgens de raad zijn schoolleiders nu te veel bezig met randzaken, zoals de administratie. Ze zouden ook meer leiderschapskwaliteiten moeten ontwikkelen, zodat ze de leraren kunnen stimuleren en het werk beter kunnen evalueren. Actrice en regisseur Shireen Stroker is overleden. Ze leed al een paar jaar aan de ziekte van Alzheimer. Stroker speelde onder meer in de kinderserie Tita Tovenaar... en ze had rollen in films van Frans Weiss... zoals Roye Sien en Charlotte uit de jaren 70 en 80. Shireen Stroker was 82 jaar. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot 12 graden. Morgen opnieuw zonnig. Aan de kust en in het noorden wordt het 20 graden. In de rest van het land kan het 25 graden worden.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 Want uh, daar klopt weer helemaal niks van. We krijgen weer een uur openen van de Beachmaster. Dat gaan we dus eventjes bij onze programmaleider even neerleggen. Want dat kan natuurlijk niet. 25 graden, dus het systeem is ook verslag af. Ja, geen wonder. Vier weken geleden dan liepen we nog met onze beren vel en ijsmutsen op... ergens in maart nog een beetje koud te leiden. En tegenwoordig kun je weer gewoon met een tropisch drankje op het uh, terras eh, gaan zitten. Het is weer april, het is weer typisch Nederlands. Maar goed, eh, we beginnen gewoon straks. hebben we Greenfield hier zitten. En nu gaan we gewoon starten met het programma Next Shape. dus, eh, de mannen van NexoShape, welkom bij deze Alternative FM op eh, deze zonnige donderdag 19 april. Ik eh, heb me laten vertellen dat de werologen het allemaal hebben gezegd. Dit is de warmste 19 april sinds de metingen van de temperaturen werden gedaan door het KNMI. Nou, daar heb ik gisteren al een voorproefje gedaan. Eh, op het circuit. Eh, ik heb overigens uh, eh, nu ook weer een beetje tijd als sportverslaggever. Dus ja, toen waren we bij de Jumbo deze dagen. Dus het is heel erg fijn bij die presentatie te zijn. En oh, oh, oh, wat was die Max Verstappen bezig. niet in een auto, maar wel aan het wandelen. Want hij liep van de ene box naar de andere. Dat ik denk eh, van, eh, nou, ik eh, had liever gezien dat hij gewoon met een Red Bull al die <laughs> afstanden af aan het leggen was. Maar goed, hij heeft het overleefd. Hij is alweer terug, weer op weg naar de volgende klus. Want het was alleen maar even een paar uur in Nederland en weer, was hij weer vertrokken. Dus dat is dan ook weer typisch hier in Zandvoort het geval geweest. Goed, vanavond live muziek van Greenfield. Vorige week hebben ze hun single uitgebracht. Straks gaan wij ze horen hier in eh, de studio. En eh, Marcus is al eh, druk bezig met de, de soundcheck voor de band aan het regelen. Ik denk dat dat niet zoveel werk is. Als ik zie wat voor instrumenten... dan zal een beetje Marcus van Dam daar niet zo zijn hand <laughs> mee omdraaien. Ik zie hem al bedenkelijk kijken. Ik, ik ben helemaal niet gewend dat je zo bedenkelijk staat te kijken van... van hoe zit dat, toch? zit je me nou gewoon op te jagen? Nee, ik zit je helemaal niet op te jagen. Ik, <laughs> <laughs> als het maar opschiet. het moet gewoon goed klinken. Ja, Daar gaat het mij om. snap ik. Dus eh, nee, hoor, is goed. Eh, we gaan het eh, zo beleven. Die jongens, nou ja, voor één is het zowat een thuiswedstrijd. Dus voor Koen. die hoeft alleen maar het pad hier af te lopen. En dan is hij het al. dus bij de ramen openzetten, dan kan hij ons gewoon, al horen. Dus in die zin is dat gewoon makkelijk. Maar goed, ik denk dat jij niet zo... Jij, jij, gaat zo weer even verder met... yes, zodra oh. jij klaar bent rap toch? Ja. ja. Ja, dat ga ik doen. ik ga meteen verder met het eh, plaatje, want anders eh, dan, eh, oh, het gaat weer helemaal nergens over. Roevaarda met Weeds en dat nummer dat moet nog uitgebracht worden, maar die hebben we al stiekem hier en die draaien we al een aantal weken. touch. I En dat was hem, Rogier Pelgrim. En eh, er is eh, eh, rondom Rogier Pelgrim nogal het een en ander te doen. Ehm, vanavond zou hij een optreden geven in de buurt van Wageningen, als het goed is. nee, Veenendaal, daar zou hij vanavond op treden. Maar dat doet hij niet alleen. Hij doet dat met een aantal mensen eromheen. Een van de mensen die in die band deel uitmaakt is de achtergrondzangeres Jannica. En daar is het nou even om te doen. Want eh, ze is eh, met eh, de grootst mogelijke spoed opgenomen geweest de afgelopen week. Voor een nieuwe lever. Want haar lever was niet goed. En ze zat te springen om een nieuwe lever. Eh, die levertransplantatie is inmiddels uitgevoerd. Eh, het is eh, voorzichtig optimistisch, zoals Rogier het op zijn Facebook-pagina heeft vermeld. Het, het, het, lijkt allemaal goed uit te pakken, maar voorlopig is er even geen optreden van de Birds and Busy theatertour die hij gestart is. En hij hoopt dan ook op het de nodige begrip. Ehm, daar ziet het dus nu wat betreft uh, eh, Janneka in ieder geval eh, weer wat eh, beter uit. Maar Rogier moet er natuurlijk nog wel een beetje van bij bijkomen. de optredens Amersfoort en Naaldwijk. Dat is op 22 april, dus dat is het, dacht ik het komend weekend al zondag. Dan eh, in Amersfoort en in Naaldwijk. Die staan nog eh, wel eh, gepland om door te gaan. Dus dat is even de berichten rondom Rogier Pelgrim. En wij vonden het wel zo netjes om even wat morele support van onze kant uit te gaan richting Rogier. En dat hebben we dan bij deze gedaan. Nou, ik zei het al. Eh, gisteren stond ik ook nog eh, eh, met twee mooie dames op de foto. Dat is een tweeling uit Muiden. En prompt, wie reageerde? Thomas Florissen. Die zei van, jij hebt wel een beetje Marcel, ja. En het antwoord wat ik op een gegeven moment zei... Ja, Thomas, maar ik voel me wel een different man, eerlijk gezegd. En hier is hij dus, a different man. say you're sorry with a song. You try to fill the spaces in your little broken heart. Remembering what love feels like seems zo eh, ging dat eigenlijk, het eh, gesprek. Eh, alles wat je uit kunt stellen, dat wordt een beetje afstel. En op een gegeven moment ontkom je er niet meer aan. En dan moet je je wel. En dan is het op een gegeven moment blij dat je het gedaan hebt. En dan ben je ineens een andere man. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Maar het verhaal gisteren, dat had natuurlijk met een selfie te maken. Nou goed, die selfies die laat ik nu maar even achterwege kijk even naar rechts. En eh, daar gaat het duimpje wel omhoog. En dan kijk ik even naar eh, eh, de voorkant. En dan zie ik Niel, Marieke en Koen daar tegenover me zitten, staan. Zitten. Niel staat de andere twee zitten. <laughs> en ben ik heel nieuwsgierig wat we gaan doen. Want jullie hebben... Is dat de EP op uitkomen? Of hoe zit het? Nee, we hebben afgelopen vrijdag hebben we onze eerste single gereleased, Corina en Chris, met alleen maar kaas en twee S'en op het eind. Ja. Eh, en dat is onze debuutsingle, dus dat is ons eerste liedje op Spotify. Ah. Dus dat is onwijs groot, eh, groot nieuws. Ja, dat lijkt mij ook. Ja, dus Dat, eh, dat is ook het, eh, het liedje wat wij later voor jullie gaan spelen. Nou, eh, en nu gaan jullie natuurlijk nogal wat bestaand werk spelen, neem ik Nee, we gaan ja, ook wat eigen liedjes, maar die zijn ook nog niet, die zijn nog niet uitgebracht. Nee, dat, dat Het eerste liedje dat we gaan spelen is Red Stains. Red Stains, oh She got it like she was used to But I'm not the kind of fool. I'm just doing my thing, making people think that I'm always honest and true. But I might as well be a nightmare. So stop dreaming, let it end here. You can still get away from the problem. I say I'm no good for you. I'm no good for you. Whoa. You ask me how I got these scars. It's because of what I do. Because when you break, you break, you break. You got yourself on the way, so leave like an alphabet. So I can hurt you for sure. You can still get away from the problem. I say, I'm no good for you, I'm no good for you. Whoa. A red stains faded in your neck. Scars like rivers on my back. I've been holding on too long. red stains painted in my neck, scars like rivers on my back. You've been holding on too hard. I've been holding on too long. Ah, ah. I'm catching flames, I'm breathing smoke. You might burn yourself, or you might choke. Go while you can, this ain't a joke, I told you. I'm no good for you, I'm catching flames, I'm breathing smoke. You might burn yourself or you might choke. Go while you can, this ain't a joke, I told you. I'm no good for you. Whoa, I'm no good for you. Whoa, I'm no good for you. Yeah. Ja, ja, ja. ja. Oké, de, kop is eraf. En wij zijn natuurlijk nieuwsgierig naar het tweede nummer. Zeker is. Eh, het tweede liedje dat we gaan spelen heet Colors of Grey. Right. can you hate someone you love? How much can you love someone you hate? But did you underestimate the fact that your son will always have your back? I might not be the easiest kid to raise. You might not be the easiest that there is. But the older I get, the more I understand. We both curse so much, so little we have met. Today, when I hear you cry about us, having fights, there's nothing I can feel. I feel the pain, colors of gray surround us. So let's turn off the lights. I can see you, you can see me. Why do we love so separately? Why do we love so separately? We've grown apart so much through the years from a little boy to a little man, from a young father to a granddad. But some things I just don't understand. But I will be loving you until the end. I turn off the lights, I can see you, you can see me. Why do we love so separately? Why do we love so separately? why do we love so separately? Oh, why? difficult to let you go. Oh, it's so difficult to let you go. Oh, it's so difficult to let you go. schoon liedje, heren en dames. Dus uh, kan niet anders zeggen. Ik vond, eh, vond het een heel eh, leuk, heel mooi liedje ook. Dus ik werd er echt ook in meegetrokken. We, we, gaan zo natuurlijk meer van jullie horen. Maar eerst weer verder van het lijstje af. Bourbon Avenue, dat is een Rotterdamse band... Terwijl we Greenfield nog even vergeten te vertellen. Maar die komen gewoon hier uit de buurt. Haarlem, Zandvoort, schuine streep. Ja, want dat is Koen. Eh, die, dat betekent dus dat, dat het Haarlem, schuine streep, Zandvoort is. Maar Bourbon Avenue, die hebben we sinds eh, vorige week of twee weken terug... al voor het eerst op het lijstje gezet. Komt uit Rotterdam. Brengen iets van rock en soul. Nou, je moet het eh, zelf maar even eh, beluisteren. Het nummer dat heet Fighting With My Thoughts. the place. hij is eh, inmiddels afgelopen. Ja, dat eh, krijg je ook. Hè. Eh, nog een halve seconde is, was er geweest. Nee, nee, jongens, rustig aan. Ik draai nog één nummer en dan gaan we gewoon weer verder. Dus iedereen zit al, al helemaal gepikt en gesteven daar op stoelen en staat achter een microfoon. Nee, zover is het nu niet. Uh, Broken van Low Addict Sounds en Bourbon Avenue, Fighting With My Fort. Nog één eh, gaan we er eh, draaien. Eh, dat is wel van mensen die bezig zijn met materiaal uit te brengen. Nou weet ik niet precies wanneer ze dat willen doen. Ik heb het over de band The Certain Animals. En die jongens die, die zijn ja, binnenkort te bewonderen. Ehm, met hun eh, materiaal. Maar wij hebben nog, eh, nog altijd het, eh, het materiaal wat, waar we het eigenlijk nog mee doen. En dat nummer dat heet Image. En er zitten op de clip een aantal bekende Rotterdammers in die clip verstopt. Eh, gaan het in ieder geval op 7 eh, september uitbrengen in eh, Rotown, Rotterdam. En wat denk je wat ze dan zes dagen later doen, een Rotterdamse band? Waar gaan ze dan spelen? Ja hoor, Amsterdam in Sugar Factory op 13 september. Zal Ramon van Geitenbeek wel leuk vinden. De frontman van de Tiger Pilots, want die schijnt daar ook een zich bezig te houden bij de Sugar Factory. Dus, maar die was er vorige week. Nu staan ze weer klaar. Uh, de dame en de twee heren van eh, Greenfield. En Neil, ik heb me laten vertellen, het nummer wat jullie nu gaan eh, doen, dat, eh, dat is oorspronkelijk een wat dance nummer. En daar hebben jullie een, een hele eigen Greenfield versie van gemaakt, toch? Helemaal goed, ja. het nummer dat heet Deja Vu. En dit is dan dus de Greenfield versie. goes wrong about a minute, and all I'm touching turns to gold. I lost it all, but now I'm winning. I'd like to think you, it's your fault. Cause every time I called, you got in. My heart staring down your sights. All these years I kept running. But now I'm way beyond your fight. From the dark I'm rising. Feel my universe aligning. Oh, you gotta get me off your mind. Cause I got no time for you. You'll find me in the stars tonight. trouble. I guess today I'm feeling lucky. I got my freedom once again. Don't you think it's kinda funny? The way things are, they should have been. gotta get me off your mind. You gotta get me, gotta get me. You gotta get me off your mind. You gotta get me, gotta get me. You gotta get me off your mind, cause I got no time for you. You find me in the stars and I am up all night trying to lose my deja vu. het eh, volgende nummer wat eh, de heren en de dame gaan spelen heet Strength of Heart. my soul for you and all that's left of me. Just to have you smiling seven days a week. Whatever you will lose in life, I'll find again. Wherever you will be, I'll be. Just tell me when. Back when I was just a child, you held my hand. Whenever I was feeling down, you were my friend. You made me strong, you gave me hope, you made me who I am. And now I'm gonna do for you like you did then. Just let me try to give you reasons to keep on fighting. Away promised to trust became believing nothing will break your strength of heart. So, Mama, don't let go. They say the grass is greener on the other side. Well, I can promise you right now that it's a lie. Cause what is good without evil? What is love without hate? You've taught me the law, you've taught me. Just let me try to give you reasons to keep on fighting. young. I young. Dat waren ze voor eh, het eh, tweede blokje. Wij eh, gaan natuurlijk straks in het volgende uur nog twee nummers van Greenfield horen. Nu eerst weer tijd eh, voor muziek. Aspen Gams en Wasted. Eh, de Aspen Games. En eh, ja, de kop, eh, zit, de kop is eraf <laughs> van zowel van Greenfield als... ja, ze hebben al vier nummers gespeeld. ja, ik, ik zit even, even want, want we hadden het er net over. Ehm, jullie brengen gewoon stuk voor stuk maar nummers uit. Dat, dat doen jullie met een bepaalde reden, toch? Ja. Wie kan ik daar het woord over geven? Nou. Eh, ja, ik denk dat we dat een beetje doen omdat we nog vrij, een vrij jong bandje zijn. Yeah. Koen en Marieke zijn best wel oud hoor, maar... Uh... Zo gaat dat dus. Eh, Eén grote dikke middelvinger omhoog, ja. We, zijn, nu, we zijn nu twee jaar getrouwd, <laughs> denk ik, met z'n drieën. Ja. Ehm, ja, en je wil gewoon eerst wat naamsbekendheid. Anders dan kun je wel een EP uitbrengen of een heel album. Maar als niemand naar gaat luisteren, dan heb je niet zoveel aan. Nee, dat, en als je één liedje uitbrengt, dan heb je wat meer momentum. Dan kunnen de mensen langzamerhand hm. eventjes een beetje inkomen. En daarom hebben we ook, gaan we een radioprimeur geven. Ja. ja. <laughs> We gaan dit jaar ook ons eh, tweede liedje al meteen uitbrengen. Ah! Ah! ja, en het, maar we verklappen niet welke. Ja, je verklapt niet welke. zal één van de zes van vanavond. Eén van de zes. ja. Eh, eh, Koen, jouw microfoon schijnt weer een beetje kuren te hebben. Dus ja, dat is een puntje techniek. Dus, dus je moet, het even, moet hem even samen met Marieke even een beetje delen. Dus, maar, maar goed, het gaat wel goed komen. Um, dus jullie hebben wel wat snode plannen. In, we hebben eh, wat snode plannen. Oké. Zeker. Ah, dat is helemaal goed. Um, ja, nou ja, eh, we zullen zo direct eh, nog twee nummers van jullie gaan horen in het komende uur. Zeker. Dat is wel de bedoeling. Um, dat even voor de, de introductie voor de mensen thuis. de band komt overigens uit Haarlem, schuine streep Zandvoort. Want dat is de inbreng van Koen. Want die woont hier in de buurt. Dus gaat helemaal goed komen. Ehm, we hebben nog eh, tijd over voor nog één eh, nummer. Eh, die, die band komt niet uit Rotterdam. Nee, die komen uit Dordrecht. Hebben een, ja, hebben een fascinatie voor een stad. dus ook de stad waar Dirk Kuyt als voetballer ook ooit actief is geweest. Namelijk Liverpool. En dat is ook wel duidelijk terug te horen in het nummer. Want ze brengen daar een ode aan. En nadat ik dit eigenlijk gezegd heb ja, eh, kun je dit eh, nummer eh, tot aan het nieuws van 9 uur gaan horen. Want ik moet het weer <laughs> vaktechnisch weer een beetje vol lopen kleppen. Want anders dan kom ik straks met 6 seconden wit uit. het betekent dat het nummer, dat is van Here Today. En ja, je gaat het horen tot aan 9 uur.